uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vorige week in het noorden van Groningen blijft oplopen. De teller staat inmiddels op bijna 2900. De meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen, maar er zijn ook tientallen berichten uit Drenthe. Er waren 14 acuut onveilige situaties die gelijk moesten worden opgelost. Zo zaten geveldelen los bij appartementen en kwamen plafonddelen naar beneden. Er is weinig hoop meer op overlevenden van de bootramp in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Op de Donau zonk gisteravond een rondvaartboot met 33 Koreaanse toeristen aan boord en twee bemanningsleden. Dat gebeurde vermoedelijk na een aanvaring met een andere boot in slecht weer. Zeven mensen verdronken, zeven konden worden gered, maar ongeveer twintig opvarenden worden nog vermist. Geen van de passagiers had een reddingsvest aan, maar volgens het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt dat bijna nooit bij dit soort tochtjes. In de Europese Unie overlijdt een kwart van de bevolking aan kanker. Bij 1 op de 5 van die sterfgevallen gaat het om longkanker. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese Bureau voor Statistiek. In Hongarije waren de meeste gevallen van dodelijke longkanker. Nederland staat op een gedeelde tweede plaats samen met Denemarken, Polen en Griekenland. Onder Portugezen waren de sterftecijfers het laagst. In San Diego mag een baby vijf maanden na de geboorte eindelijk het ziekenhuis verlaten meisje woog in december toen ze werd geboren 245 gram, ongeveer het gewicht van een appel. Ze is daarmee voor zover bekend de kleinste te vroeg geboren baby die het heeft overleefd. Het meisje weegt nu 2 kilo en is sterk genoeg om naar huis te gaan. Het weer nog vanochtend bewolkt, hier en daar wat motregen.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 And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All new friends gather round, cause the circus left. so sad. There ain't no easy way around, and it's sad, so sad. All you friends the circuits left.